De kippen zijn nog wel vatbaar voor het vogelgriepvirus... maar ze kunnen het niet meer doorgeven aan andere kippen of aan mensen. Het vlees en de eieren van de kip zijn volgens de onderzoekers van Cambridge absoluut onschadelijk. Toch zullen er nog strenge tests volgen voordat de superkip in de voedselketen komt.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 la, club, me and the bands. Ice you Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp.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 Ook de Maas gaat weer stijgen. Komend weekend wordt een derde hoogwatergolf uit de Ardennen verwacht. Inwoners van Itteren en Borgharen hebben het advies gekregen om hun auto naar hogere plaatsen te rijden. De toegangswegen dreigen onder water te lopen. Het dodental van de overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 440. Gevreesd wordt dat het uiteindelijk nog veel hoger zal worden doordat er nog veel vermisten zijn. In de zwaarst getroffen regio, ten noorden van Rio de Janeiro, zijn hele gezinnen onder de modder begraven. Onder de doden zijn ook vier brandweermannen die bezig waren met een reddingsoperatie. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een wetswijziging die D66 voorstelt niet behandelen. De Kamer wil het voorstel destructief verklaren, een unieke stap in de parlementaire geschiedenis. D66 deed een voorstel om de mogelijkheden tot samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen te verruimen. Het voorstel wordt dinsdag in stemming gebracht, maar in een debat werd al duidelijk dat een meerderheid tegen is en dat de Kamer het niet eens wil behandelen. Volgens VVD-Kamerlid Elias druist het D66-plan in tegen de grondwet. In de Fiat-fabriek in Turijn is een omstreden stemming onder werknemers aan de gang.